Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Ark is bereid om opnieuw te kijken naar haar plan om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen. Ze wil eventueel aanpassingen doen. Maar er verandert niks aan de loondispensatie. Daarvoor hoeven werkgevers arbeidsgehandicapten minder dan het minimumloon te betalen, zodat ze aantrekkelijker worden om aan te nemen. In ruil daarvoor krijgen ze dan een bijstandsuitkering ernaast. Er is veel kritiek op het plan. De oppositie vindt het kwalijk dat mensen daardoor minder pensioen opbouwen. Drie van de vijf Nederlandse mannen die in Tsjechië zijn vervolgd vanwege het mishandelen van een ober in Praag hebben een voorwaardelijke straf van acht maanden gekregen en moeten het land uit. Dat melden Tsjechische media. Twee mannen zitten nog steeds vast, die kunnen maximaal tien jaar cel krijgen. Zij zouden spijt hebben betuigd en de ober financieel willen compenseren. De ruzie in Praag ontstond toen de mannen op het terras van een restaurant hun eigen drank wilden opdrinken. De ober raakte bij de mishandeling zwaar gewond. Ter gelegenheid van Koningsdag hebben dit jaar 2912 mensen een liedje gekregen. De oudste gelauwerde is de 105-jarige André Dupont uit Vlaardingen. Hij kreeg een lintje voor het vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan. Bekende Nederlanders die werden verrast met een koninklijke onderscheiding zijn onder andere tweevoudig wereldkampioen darten Michael van Gerben, radio-dj Edwin Evers, acteur John Leddy, rapper Rotjoch en presentatrice Carolien Tensen. Om in aanmerking te komen voor een lintje moeten mensen worden voorgedragen. Meestal hebben ze zich onderscheiden door vrijwilligerswerk of hun inzet voor goede doelen. Het weer dan nog geleidelijk overal droog met geregeld zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Tijdens Koningsnacht blijft het droog en wordt het rond de 5 graden.